Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is de openingsuur van de Daverende Donderdag. wordt maar gesloopt. Hoor je ook stijgen, ze doen het toch. Moet je maar denken, jij hebt mij altijd nog. Niets gaat het alles sliep en slijt.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 Then I saw you with your special blend, yo-yo. I can tell a wise guy from a friend. Never wake up a sleeping dog. Cause you can't cover your trail. Never wake up a sleeping dog. Cause you might end up donderdisc van 29 september bekend te maken. En dat doen we iedere daverende donderdag in het openingsuur tussen 1 en 2. De donderdisc is vandaag tot middernacht Miracle Worker van Super Heavy. De donderdisc. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up. or maybe even making up. Check it. i missed a part of you. I can't get back. Don't dis- fool. fresh, it touched. Jagger, Joss in a rubber dub version. Imagine. <laughs> I mean, think about it. Reach out to all the lovers. Big up yourselves. And I'm Brother Gang Marley, by the way. Welcome, Love to you all. Yes. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. komt er tegen. Dan wil ze vast wel weten hoe het met me gaat. Dan kun je haar melden, het gaat me lang niet verkeerd. Eigenlijk komt het hier op neer. Ik ben alles tegelijk, een refrein in de compleet. Ik ga als een brandweer, maar ik ga als een speer. Ik sta heel vroeg op, ik ga heel laat naar bed. Ik laag de hele dag, dan ga ik boven mijn bed. Ik ben een spin. I can't spin. Als je mijn bij wilt houden, maak dan een bos maar Ga een jaar in training en ik zie je aan de start. Ik ben een luis en de wereld is in hoog. Ik ben hier en ik ben daar, ik ben overal en nergens. Ik weet nu ongeveer hoe het bovenaf mijn weg is. Ik ben mijn eigen molen en de wereld is een koren. Ik ben alles tegelijk en de fan in het compleet. Ik ga als de brandweer, maar ik ga op Al Oh, hele nacht ga ik door. Ik blijf de meeste voor. Je hebt ze erbij, die doen het ook. maar die gebruiken speed en kop en straks. en mijn en een kleine compleet. Ik ga als de brandweer, maar ik ga als een speer. Maar ik ga als een speer, ik ga als een raket. Ik ben alles tegelijk en een trein in de compleet. Ik ga als de brandweer, maar ik ga als een speer.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 Geile wijven, dat zijn moppies. op duiven noem ik fozen. Een kut is een doos, een korte tijd is een poos. En als ik zeg ik raak het stierenoog, bedoel ik de roos. Regen heet ook wel maaien en je never is jaaien. Heb je mokkel nou een scheurende broek? Kom maar, ik naaien. Dus neem maar een jaaien en daarna een gele rakker. En dan heb je een kopstoot. Een gabber is geen hakker, maar je makker. Dus schijntjes flikker, draai me geen loer. Een provinciaal, dat is is een boer een termijer een hoer. Een drugsdealer is een nachtapotheker of een handelaar. Ik wandel naar de whiskybar en neem een Jan de Wandelaar. En maak hem soldaat, zoals huisbaas huisjes melken. Ik stuur je tulpen uit Amsterdam als ze verwelken. Het is de originele Amsterdamse taal zonder maar krachten Feel a hood is een broodpoot op een schandknap. En als je wordt geprikt, dan heet je nieuwe snee, ja. Schoren moet naar de baaiers, dat is een grote taal met gaaiers. De noordelik, de Bak, de Cel, als wel de Bijl met Stelen heet pikken, jatten, grappen of flauwen. Rijms jatten, dat heet buiten en dat zal je berouwen. Want je hoed slag en mijn rijms maken je wijzer. Een gsm in jouw hand heet meteen een lulijzer. Een woonboot is een drijfhuis, een bangerik een scheidluis. Je moet er het toilet of de wc ook play of scheidhuis. Je troel heeft een smoel en met al die make-up erbij is haar gezicht een verf voor hem, oftewel een schilderij. En als je dood bent, dan heb jij zo'n tuintje op je buik. En ben jij de hoek om of de pijp uit en zo koud als een ijslaag, Is het tijd om te vertrekken naar de smerigum of perikum? Mijn geloof is rap, als ik de pauze zie, dan bekeer ik hem. Het is de originele Amsterdamse taal. Zonder maar katten en mijn ouderwets normaal. Dus loop maar lekker slap als het om een erectie gaat. Want het kan me niet verrotten welk dialect je praat. Het is de originele Amsterdamse taal. Zonder Een neur is een pooier En die schooier maakt het mooier Zet zijn kip in de vitrine en wordt rijker dan de gooier Maar doe een regenjas aan van ja de kerk in gaat En lever geen harlemmerdijkjes als het om vakwerk gaat Want je hebt zo'n gonneroe, wat moet ik zeggen een druiver Schoon luisteren, het zijn platjes en een gladje en zijn gluiver Alleen een stommer trekt er niemand brommert naar de lommer Want je wordt bedonderd omdat niemand zich om jou bekommert Je autovrak heet koepelig, oude fietsen worden barrels Jij wil onze relaties, maar wij lullen over scharrels Rechters zijn onder wereld altijd penozen. Politie is de smeren of de kitjantjes Jantjes matrozen. Een snifter is een sabelruiker, sigaretten zakjes. Een opgewarmd eten, klikkies, prakjes of liplakjes. Een borstprothese heeft gewoon een rubberen tiet. En het verschil tussen kennen kan, dat kunnen we niet. Het is de originele Amsterdamse taal, Zonder bakatte en mijn ouderwets normaal. Dus lopen lekker slap als het een rectie gaat. Want het kan me niet veranderen dat welk dialect je praat. Het is de zeggen dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik bruis. Ze zeggen... Vanuit de regio is friesland dit is 501. 501. 24 24-7. Internet only. So high. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte muziek. luisteraars die net hebben ingeschakeld.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 No one will see us when we turn on all the lights. We're gonna take down all that's real and all that's right. You're crazy. But I won't worry about that. Cause I know if you call me, I'll be there. Don't wanna be a everything, I wanna be a in between. Pick up those dice and let them roll. Pick up the pieces of my soul. All that I hope for, all the things you couldn't be. I'm gonna walk out with the me you couldn't see. game I've been playing is through. Hey, little girl, do you trust me? Oh, I'm gonna tell you no lies. I'm gonna come clean, don't make a scene. I've been hiding behind a disguise. sexy thing. kiss me. down under. You're listening to my favourite radio station, Radio 501. preceding original composition was inspired by and written in tribute to Jimi Hendrix and Stevie Ray Vaughan. This demo, as well as other original and cover songs, can be found at the website sampleaccurate.com. together, faced with all kinds of stormy weather. There was a time I thought I'd lose my mind, but my friends and family warned me time and time after time. So tell me how you gonna get something when all you gave up was nothing.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 Thanks to all the many ways we're all pushing through for summertime. make it feel right. rubbing it in, there's always a big mess of why. So bundle up and hunker down. Here it comes again, just one more round. See you on the other side. Mercury falls, so how? How do we make it through the days? How do we not cave in and buy? you have to understand that soon enough we'll wake up from such a daze. Thanks to all the many ways we're all pushing through for summertime. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Iedere keer als ik hier met je in het bos wandel, voelt het alsof vader met ons meeloopt. Heb jij dat ook? Nu in het zegt ja. Goed dat hij in zijn testament ook de natuur helpt. Inspireer de wereld, ook na uw dood. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl. In Wageningen zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg. Het overige verkeer was aangenaam verrast. De vrouw is geen bekende van de politie. Het verkeer wordt steeds vriendelijker en dat is goed nieuws.